Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden slachtoffers van aanranding en verkrachting moeten meer dan een half jaar wachten... voordat hun zaak behandeld wordt, schrijft het AD. De laatste jaren worden er vaker aangiftes en meldingen gedaan. Dat extra werk kan de politie niet aan. Er zijn nu ongeveer 850 aangiftes... waar rechercheurs al een half jaar niet aan toekomen. Volgens de politie wordt er vaker aangifte gedaan sinds het schandaal bij The Voice. In Turkije zijn elf dagen na de aardbeving nog vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Onder wie een jongen van 12. Hij wordt nu in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Reddingswerkers konden de vier mensen vinden met behulp van warmtecamera's en geluidsapparatuur. In totaal zijn er in Turkije en Syrië nu 44.000 mensen omgekomen. De Amerikaanse president Biden kan weer een jaartje mee. Gisteren had hij de gezondheidscheck die presidenten elk jaar doen. En deze Amerikaanse verslaggever heeft het verslag van de dokter gezien. Right here, results of his annual physical. He had it this morning, lasted several hours. Top line, right? And we're looking through this because this is just out. Is basically that his doctor says the president remains fit for duty and fully executes all his responsibilities without any exemptions or accommodations. Ondanks zijn 80 jaar is hij dus fit genoeg voor zijn werk als president het was een waardeloze avond voor Nederlandse clubs in Europa. Ajax kwam niet verder dan 0-0 tegen Union Berlin. En PSV kwam er niet aan te pas tegen Sevilla. Rakertist eh, Rakitic die zegt hem, zet hem toch maar eens voor bij de eerste paal. Ook Campos legt hem klaar. Zo je 3-0. <laughs> Goh! 3-0. Goudelje op aangeven van Ocampos. Dat is een schitterende assist van de Argentijn. En PSV geeft het hier helemaal uit handen deze wedstrijd. 3-0. En daar bleef het ook bij. Volgende week zijn de returns voor een plekje in de achtste finale van de Europa League. En het weer nog een grijze dag met veel wind en af en toe motregen. Vanuit het noorden zijn er ook buien. Eind van de middag en avond vaker droog en opklaringen. Het wordt 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 I'm sick of playing these games. I'm telling you one thing but you ain't getting back. You ain't getting back this way. You're my I can't get it back. Give you all my time, and I can't get it back.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 Voet para, ja para nog steeds. Want die life heeft mij in zijn greep. stop, dropping it won't stop, drop to an all-flop hot cheese. Queen of Fox, independent seat. she got soul in the beauty of a melody. Ja, ik ga door.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 En daarbij liepen 220 medewerkers letsel op. NS wil daarom meer camera's plaatsen. In Rotterdam zijn twee autodieven gewond geraakt toen de politie hen achtervolgde. Een van de mannen is door een politiehond gebeten. Het weer, veel bewolking met af en toe motregen.